Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Lek is iemand vermist na een vaarongeluk. In de buurt van het Utrechtse Ameiden zijn een plezierjacht en een vrachtschip op elkaar gebotst. Het jacht is daarna gezonken. Duikers hebben het gevonden en proberen het te doorzoeken. Hoeveel mensen er precies op dat overvaren bootje zaten is op dit moment niet bekend. De politie roept op om niet te gaan kijken bij het ongeluk... om zo de weg vrij te houden voor hulpdiensten. Boeren zijn teleurgesteld in het gesprek over de stikstofplannen met bemiddelaar Remkes. Agractie zegt dat het kabinet eerst over de brug moet komen met nieuwe voorstellen... voordat er verder gepraat kan worden. Maar dat gaat niet zomaar gebeuren, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Er zal niet in één keer een heel groot gebaar komen. Ministers gaan nu met boerenorganisaties een aantal dingen uitwerken. Remkes wil dan aan het eind van de maand nog zo'n gesprek als eh, dat ze vandaag hadden. Eh, dus het is in ieder geval zo dat dit gesprek een begin is van nog veel meer gesprekken... of nou acties komen of niet. Farmers Defence Force waarschuwt dat er hardere acties van boeren aankomen. Zo'n 1200 mensen staan op de wachtlijst om asiel aan te vragen in ons land. Door een personeelstekort doet de vreemdelingenpolitie er langer over dan normaal om aanmeldverzoeken te checken. Normaal gesproken is dat binnen 24 uur na aankomst afgerond. Nu kan de wachttijd oplopen tot meer dan vier weken. En de apotheose van de Pride Week is dit weekend. Met morgen natuurlijk de welbekende botenparade door de Amsterdamse grachten. Boot nummer 66 heeft er zin in. En wij staan eh, met hetero's, homo's, eh, lesbisch, eh, van alles en nog wat op de boot. Iedereen mag zich op zijn eigen manier klassificeren, dat maakt voor ons niet uit. En wij bouwen met z'n allen een familie en een feest. Ze heten dan ook We Are Family. En er is veel meer te doen dit weekend. Zo zijn er straatfeesten en is er een vrouwenfeest. Want er zijn niet alleen maar mannen waarmee de Pride ooit begon. De organisator heeft er zin in. Als je dan op het podium staat, dan denk ik, nou zo. Ja, heel veel vrouwen. Ja, dus, uh, dus komen zeker wel, ja. Heb ik het weer nog. Het is helder, koelt af naar een graad of 6 vannacht. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt iets frisser, 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen de N206 richting Noordwijk is helemaal dicht bij Katwijk. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, uh. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, uh. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, hey, yeah. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, me what you want, uh, tell me what you want from me Cause I get what you need, baby Tell me what you want, uh, tell me what you want, yeah, yeah Acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar. Acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco.